Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Niet dat het opeens drie maanden korter duurt als je hem terugbrengt... maar het zou wel helpen, zei de demissionaire premier. Rutte erkent verder dat de boostercampagne eerder had kunnen beginnen... en dat de coronamaatregelen in november te mager waren. Ondanks de zelfkritiek zal Nederland in het nieuwe kabinet geen compleet andere Rutte zien. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in, zegt Rutte. In de Verenigde Staten is een agent schuldig bevonden aan doodslag op een zwarte arrestant. De 49-jarige Kim Potter schoot in april de 20-jarige Dante Wright dood in een voorstad van Minneapolis in de staat Minnesota. Wright verzette zich bij een verkeerscontrole. Volgens Potter schoot ze de man per ongeluk dood, vertelt correspondent Marieke de Vries. Dat ze haar deze pistool wilde pakken, maar het verkeerde wapen greep. Ehm, en dat deed ze omdat uh, eh, Dante Wright wilde vluchten nadat ze hem hadden aangehouden voor verboden wapen. Dus er ging ook wel degelijk een dreiging van hem uit. De fatale arrestatie werd door de bodycam van Potter vastgelegd. De rechter moet nog bepalen hoe hoog de straf is die de politieagenten krijgt. Ze kan maximaal 8,5 jaar cel krijgen. Drie academische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden en Groningen zijn het er niet mee eens dat hun afdeling kinderhartchirurgie dicht moet. Minister De Jonge wil die zorg concentreren in Rotterdam en Utrecht. De andere drie denken na over stappen. En het weer bewolkt in wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 9 graden. In de loop van de dag wordt het kouder. Morgen eerste kerstdag in het noorden vorst en zon. In de zuidelijke helft van het land regen en mogelijk ook sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel.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 Demissionair premier Rutte denkt dat de formatie mede zo lang heeft geduurd... door de afwezigheid van de koning. Niet dat het opeens drie maanden korter duurt als je hem terugbrengt... maar het zou wel helpen, zegt Rutte in De Telegraaf. Drie academische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden en Groningen... zijn het er niet mee eens dat hun afdeling kinderhartchirurgie dicht moet. Minister De Jonge wil die zorg concentreren in Rotterdam en Utrecht. In Gelderop en Den Bosch zijn twee huizen zwaar beschadigd geraakt... nadat er vuurwerk naar binnen was gegooid. Er raakte niemand gewond. En het weer. Wat regen of motregen vandaag. Het wordt 7 tot 9 graden. In de loop van de dag wordt het kouder. En morgen de kerstdag in het noorden, vorst en zon.